is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Het openbare leven in Nederland ligt zo goed als plat door het winterweer. Veel wegen zijn niet of moeilijk begaanbaar. Op veel plaatsen rijden geen treinen en op Schiphol zijn veel vluchten geannuleerd. Op de weg zijn honderden ongelukken gemeld. Daarbij viel één dode. Strooiwagens en sneeuwschuivers zijn bezig het wegennet weer begaanbaar te maken. ProRail adviseert reizigers om ook morgen niet de trein te pakken. Er rijden wel treinen, zo is de bedoeling, maar veel minder dan normaal. Ook de buurlanden hebben veel last van het winterweer. In Duitsland zijn vannacht op veel plaatsen recordtemperaturen gemeten. Het koudst werd het in de deelstaat Baden-Württemberg. Daar werd een temperatuur van min 30,3 gemeten. In Polen zijn door de kou 15 mensen omgekomen. Het vriest er overdag zo'n 20 graden. De redactieraad en de ondernemingsraad van NRC Media hebben ingestemd met een mogelijke overname van het bedrijf door investeringsmaatschappij Egeria en mediaconcern Het Gesprek. Dat is de uitkomst van een redactievergadering van NRC Media in Rotterdam. Het bedrijf is nu nog eigendom van de persgroep Nederland. Dat moet NRC verkopen, omdat het anders een te groot marktaandeel heeft. De 14-jarige zeilster Laura Dekker wordt vermist. Volgens een woordvoerder van de familie is dat vrijdag bij de politie gemeld. Ze heeft een brief voor haar vader achtergelaten. Laura's boot ligt nog in de haven van Maurik. Laura wil solo rond de wereld zeilen, maar ze kon niet vertrekken omdat ze door de rechter onder toezicht werd geplaatst. Er stond nog een sprankje hoop voor Saab. De Nederlandse sportwagenfabrikant Spijker heeft een nieuw bod gedaan. Het doek voor Saab leek vrijdag gevallen toen moederbedrijf General Motors een eerder bod van Spijker afwees. Maar volgens Spijker-directeur Muller zijn met het nieuwe bod de obstakels die er vrijdag nog waren uit de weg geruimd. Het bod van Spijker loopt morgen af. Dan is weer, van het westen naar het oosten sneeuwbuien, maar soms ook opklaringen. Minima vannacht tussen min 1 graad langs de kust en min 5 graden in Limburg. Morgen minder wind, een enkele sneeuwbui en middagtemperatuur rond of net boven het vriespunt.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 And even take out all the red before coming down the chute again. Man, I sure remember last time, babe. But they were still hugging about me then. So if you don't want me now, make up your mind. Say we win. And if you don't want me now, give it a taste. Cause I ain't coming down this way too much more. Can. know you got pills for ills and thrills and M spills, but I think you're just a little too late. So I'm come down into this world, and are we gonna sow love and hate. We're gonna sit up in your bed, mama, and just a grim right in your face. Well, then I'm gonna eat up all your chocolates. Well, I say I hope I'm not too late. Mm-hmm. Well, is any questions? Make up your mind. Cause you will leave a tag. the questions in your mind, give it a take. You won't my belly by Ja, zijn we er dan? Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom. Niet bij Golden CFM, want dat is volgende week weer. Ja. Wij eh, hebben vanavond eh, de blues, Blues, eh, van Blues. En normaal gesproken presenteer ik dat samen met, onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jongmans. Alleen, ik heb geen idee waar die is gebleven. En nu zit ik dus met een behoorlijk probleem. Want zowel hij als ik nemen muziek mee. En ik heb maar voor nog geen 40 minuten muziek. Dus we zien wel hoe ver we gaan komen. We gaan een beetje erbij babbelen. Moet wel haast, het kan niet anders. We begonnen vanavond met Anna Popovic, en een Joegoslaaf Joegoslavische bluesgitariste die in 1976 in Belgrado is eh, geboren en behoorlijk aan de weg timmert. Zo heeft zij bijvoorbeeld afgelopen jaar twee albums het uh, levenslicht laten zien. het eh, eerste dat was ehm, Blind for Love. En de tweede, dat is Belly Bottom Window. En dat is vernoemd naar een nummer van um, Jimi Hendrix. En daar draaiden wij het, eh, zojuist het eh, titelnummer van, Belly Bottom Window. U kunt haar binnenkort in Nederland gaan zien. Ze treedt komende zondag op in Ottersum. En dan gaat zij, 31 januari is ze ook in Nederland in Bunnik bij het Jazz Blues Festival. Gaat het zien, want het is echt een sensatie. We gaan naar het volgende. Eh, Blues Harp Shuffle. En dat is eh, een, eh, een, nummer van... Uh, moet ik even goed nadenken. We hadden dat natuurlijk ergens ook staan uiteraard. Hè. Dat gaat niet zoals ik het wil. Daar. Ja. De derde graag. Ja meneer. Nee, we moeten eventjes die... Uh, we moeten hem even stopzetten juist. Gaat hij? Oké, okay. Ken's Heat, Sandy's Blues. Een oude groep uit eh, de 60 jaren die ook eh, opgetreden heeft eh, op het grote Woodstock Festival. En waarvan nummers ehm, op het album staan en ook op de film. Ken's Heat, Sandy's Blues. I need you, babe. Yeah, you know it's true. for no food. When things go wrong, yeah, baby, yeah, child. Sometimes I'll cry for you. sad song. Well, you know, I have me a little girl in Cleveland. You know, it's her that makes me sing It's a song. I told her, when you need somebody to call your own, I'll be your leaning post when you come home. Just remember, darling, when you get yourself together. I'm gonna try for you. Heat. Blanke blues en boogie boogie groep uit eind jaren 60, begin jaren 70. En eh, die, eh, die speelde Sandy's Blues. We gaan door met een, eh, een, een, figuur uit de blueswereld die al heel lang aan de weg timmert. Big Walter Shaky. Hij, we hebben voor, voor, u een opname gevonden uit 1965 van de American Blues Folk Festival. En de nummer heet Horton Blues Harp Shovel. Daar komt ie. Are you ready? Yes. Yeah. <laughs> shaky Walter Horton met zijn Blues Harp Shovel uit 1965. Ehm, van Amerika naar Engeland is in de muziek maar een kleine stap. En dat gaan we nu ook doen. Wij gaan eh, voor u draaien van Eric Clapton eh, van zijn album Blues uit 1999. Het schitterende Alberta, Alberta. Laat me horen dan. but I'm. Where you've been so long. Albert. been so long. prachtige bluesmuziek, toch dan? Unplugged. Sorry, ja. Eric Clapton, ja, is echt, echt helemaal goed. Ehm, we gaan naar 1985. Eh, Toen heeft eh, de groep Fleetwood Mac een nummer opgenomen. En dat heet Red Hot Mama. Fleetwood Mac, Britse, oorspronkelijke Britse band, eh, opgericht door Peter Green. En daar speelden onder andere in eh, Mick Fleetwood, eh, Fleetwood en John McVie. En dat zijn weer jongens die kwamen uit John Mayles Bluesbreakers. Ja, en zo gaat dat helemaal door, dat verhaaltje. ook Mick Taylor, die later bij de Rolling Stones zou gaan spelen. En Eric Clapton hebben daar ook allemaal in gespeeld in die Bluesbreakers. Dus dus een, een groep die echt een behoorlijk verloop van gitaristen had. Volgende nummer dat we voor u gaan eh, spelen, dat is eh, van Joe Bonamessa. En Joe Bonamessa is een eh, hele jonge Amerikaanse blues- en rockgitarist en zanger. Hij is 77 geboren, 32 jaar derhalve. En hij groeide op in een muzikaal gezin. want zijn vader die was gitaardealer. Ja, dan heb je al gauw natuurlijk de beste gitaren onder andere. en dat heeft hij ook laten merken. Want hij heeft onder andere opgetreden met Stevie Ray Vaughan. Ik heb voor u uitgezocht eh, uit 19, uh, 7, nee, 2006 het nummer S the Crow Flies. Mr. Crow Flies. Joe Bonamessa, ook Joe Bonamessa, treedt regelmatig in Nederland op. Elk jaar wel eh, op een aantal podia met festivals, maar ook in clubs. En als u de kans krijgt, zou ik het zeker niet laten. Ga hem zien, want het is sensationeel. De volgende groep, Paul Butterfield Blues Band, Amerikaanse groep uit Chicago. Timmert al vanaf 65 aan de weg. En voor u hebben wij meegenomen North South, tenminste van het album North South 2006, Baby Blue. baby blue. He doesn't love you. He's just trying to break your heart. Baby blue, he doesn't need you. He wants to rip your dreams apart baby blue. You must forget him. Hmm. Cause his love don't mean a thing. baby. Porterfield Blues Band uit Chicago, Illinois. Lekkere muziek. We gaan door met eh, iemand, dat is eigenlijk in mijn ogen een van de grootste Amerikaanse blueszangers en gitaristen geweest. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij is in eh, augustus 1990 eh, bij een ongeluk omgekomen. En dan heb ik het over Stevie Ray Vaughan, geboren in Texas 3 oktober 1954 ja, de man heeft eh, geweldig veel gedaan voor de muziek. Maar eh, eh, hij raakt op een gegeven moment verslaafd aan drank en drugs. En in 1986 stortte hij als gevolg daarvan in tijdens een toernooi. Later dat jaar werd, er, werd hij opgenomen in de ontwenningskliniek. waar hij van zijn beide verslavingen wist af te komen. Ehm, het album dat hij het laatste maakte was vlak voor zijn dood. Uh, dat eh, was eh, Austin City Limits. hij heeft twee optredens voor dit programma gedaan. En later werd dat op video uitgebracht onder Live from Austin, Texas. In in 1990 nam hij nog een cd op met zijn broer Jimmy. Ehm, het was een van zijn laatste hoogtepunten, want hij stierf in de vroege ochtend van 27 augustus tijdens een tragisch helikopterongeluk. Want hij had die avond opgetreden op het Alpine Valley Festival samen met eh, mensen als Robert Cray, Buddy Guy en Eric Clapton. Hij werd maar 35 jaar oud. dat is natuurlijk niet al te oud en hij had nog zoveel mooie dingen kunnen doen. Het is niet anders. We gaan voor u draaien um, The Sky is Crying en dat is van een verzamelaar uit 1997. Stevie Ray Vaughan. I can introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking with the young man that plays the guitar, the new blood. Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Corey? How about it, Stevie. The first time I ever heard this song and the last time I'll ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King. Thank you very much. We're going to do our best on this. Third round. En samen met Buddy Guy het op eh, in eh, het Chicago Blues Festival. Het nummer heette eh, The Sky Is Crying. En The Sky Crying nog steeds, want Buddy Holly... Of Steve Rayfon is helaas niet meer onder ons. Volgende groep, eh, het is eigenlijk heel raar ontstaan. Dat zijn de Peddlers, een, eh, Amerikaanse, een Engelse groep, drie man. En die ontmoeten elkaar in een muziekwinkel, dus muziekinstrumenten. Ze wilden iets nieuws hebben en ze gingen daar een beetje jammen. En daar is de Peddlers uitgeboren. En eh, een van mijn favoriete instrumenten, misschien wel het meest favoriete instrument van mij, dat wordt bespeeld door een van de heren. En dat is het Hammond B3-orgel. Heerlijk geluidje. We gaan voor u spelen en het is helaas, eh, ik zal proberen in de tussentijd nog wat muziek te pakken te krijgen. Maar anders is dit helaas het laatste nummer en dan gaan we over twee weken gewoon weer verder en nemen we elke keer genoeg muziek mee. Toch Daan? Dat vind ik nou ook. Ja toch? Kijk, ik vind het niet erg om alleen te presenteren, maar eh, er moet genoeg muziek zijn. Goed, luistert u naar Empty Club Blues en als we daarna doorgaan, dan merkt u het vanzelf wel. Graag tot de volgende keer anders. Tot ziens. club's now empty and the blues set in. They've drunk all the whiskey and used all the gin. The lights have now faded, the atmosphere's fused. It's here. cut their aprons. The orders have stopped. The hissing of champagne and the corks when they popped. There's no more laughter, no Jills, Kims, or Seas. The dance floor is silent. blue on the ceiling, the menus on the wall. Father Time has made an entrance. He's just no good at all. The candles flickering dim. They're nearly almost through. It's got that old lonesome feeling, you know. gevonden. Dit was in ieder geval B.B. Eh, King van zijn DVD eh, The Road to Memphis. En wat we ook hebben gevonden, dat gaan we nu voor u spelen, is een, eh, een combinatie van Eric Clapton en Mark Knopfler. Het nummer heet Seaman Blues en we hebben het wel eens een keer voor u gedraaid, maar het komt hier nog een keer. Graag tot de volgende keer. sorry, baby. I can't afford to stay. Your good, kind treatment will worry me someday. I love you, baby. But I got to say goodbye. And when I got to move got to fly. Tanking every morning.